Raymond Seré met het NOS Journaal. Theater Het Spitbrand verwoest. Het nablussen zal waarschijnlijk nog uren duren. Waardoor het vuur gisteravond is ontstaan is niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd. Net als de naastgelegen bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Bij een brand in een stal in Hertme in Overijssel zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. De schuur is volledig uitgebrand. De brandweer kon niets meer doen voor de 700 dieren. Maar kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur ernaast waar ook kalveren in stonden. Scheidend korpschef van Twente Martin Sital Singh pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkskrant zegt Sital Singh dat het politiewerk moet verschuiven van repressie naar het verzamelen van informatie. Hij stelt dat als de politie die informatie goed gebruikt, niet alleen meer voorkomen, maar ook meer oplossen. Activisten in Syrië roepen mensen op om vandaag massaal de straat op te gaan om te protesteren tegen het bewind van president Assad. Hoewel er nu waarnemers zijn van de Arabische Liga zijn in verschillende steden volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie 25 mensen doodgeschoten. De tegenstanders van Assad vinden dat er veel te weinig waarnemers zijn en dat de missie daarom ook helemaal weinig voorstelt. Op de Zuidpool is op eerste kerstdag de warmste dag ooit gemeten. Het kwik lag die dag op 12,3 graden Celsius onder nul. dat meldt de Amerikaanse weerdienst Weather Underground. Het oude warmterecord uit 1978 lag op min 13,6. PSV-trainer Rutte verlaat de Eindhovense voetbalclub aan het eind van het seizoen. De clubleiding van PSV was vorige maand al op de hoogte. Het contract van Rutte loopt komende zomer af en hij vindt het na drie seizoenen PSV wel tijd voor iets anders. En dan het weer. Vanochtend kan er nog een bui vallen, maar vanmiddag wordt het droog en er schijnt af en toe de zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek. En op de A20 Rotterdam-Gouda tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie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 to show But we're sure you know The folks at home are waiting Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij deze laatste ZFM Jazz live uitzending van 2011. Vandaag op eerste kerstdag geproduceerd en gepresenteerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. We begonnen vandaag met een eh, mooi nummer van Glenn Miller in de Christmas mood om er een beetje in stijl te beginnen. En er gaan natuurlijk vandaag nog meer jazzplaatjes uh, op allerlei gebieden langskomen. Ja, en eh, ik begin eh, helemaal niet in de kerstsfeer, of alhoewel, het gaat over de liefde. En als het over de liefde gaat, dan kunt u het beste terecht bij Ramsey Lewis. En hij gaat een heerlijk eh, thema draaien vandaag van de film Spartacus. Luister naar Love Theme. that our kisses haven't worn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Ja, dat was liefde als kunst. Sensueel ondeugend Leonard Cohen om de kerst met een brandende of vurige viool de glans te geven die die moet hebben. Maar ik daar nog een nummer van Leonard Cohen. En dat is het toepasselijke Halleluja. 哈哈。哈。 Clapton was dat van de prachtige cd Unplugged. En eh, ik denk dat die tijdens de kerstdagen ook wel vaak gedraaid zal worden. Wie niet mag ontweden is natuurlijk de genius en dat is Ray Charles. Hij gaat samen met Bonnie Riot een heerlijk nummer voor u uh, ten horen brengen. Do I Ever Cross Your Mind? Honey, do I ever I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer I said dot dot baba ba da da da za in spring And whether more than 24 hours in a day uh, That be spent in sweet content Just dreaming away When skies are gray When skies are blue A morning and night time too All I do the whole day through They through his dream I'm dreaming, dreaming a dream oh, I'm just dreaming, I'm dream a dream We is Dream of You. En u heeft natuurlijk herkend dat dat Michael Boo Bublé, zeggen ze, Boo Bublé en eh, dat is altijd heel leuk om deze platen te draaien. Want ik weet dat ik een heel groot bereik daarmee heb als het gaat om luisteraars. Die zijn er helemaal gek op. En ook eh, de pedicure waar ik ben, die is altijd eh, gek als deze draait ze altijd voor me. Terwijl ze aan mijn voeten zit te peuteren. Dat is toch heel leuk. We gaan door nog een keer. Haven't I met you yet?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 12 december 1973 kwamen twee grootheden bij elkaar. De Bosses genoemd, Joe Turner en Count Basie. En ze maakten een schitterende langspelplaat. En die heb ik dan ook op vinyl op de draaitafel liggen. En we gaan er een nummer van draaien. Nighttime is the right time to be with the one you love. Sends my soul. I'll be looking at the clock. The clock struck one. She says, Tell me, Daddy, are you having lots of fun? I said, Roll me, baby. Roll me, baby. I want you to rock me, baby. If it takes you all night long. I'll be looking at the clock. The clock struck two. She says, Tell me, baby, what you trying to do? I said, Hold me, baby. While you're you to think one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck three. She said, Louie, Daddy, you sending me home. me while you roll me. I want you to rock me, baby. Do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck four. The bed broke down. We got down John May really was alive. We rolling. Yeah, we're rolling. We're rolling, pretty baby. Do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck six. He says, take it easy, Dad. I'm in a hell of a fix. Now hold me. While you're rolling. I want to rock you, pretty baby. Do the clock. The clock struck seven, says, take it easy, daddy. I'm halfway to heaven, now hold me. While you roll now kiss me, pretty baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck eight, she said, hurry up, daddy, gonna be too late now. night she said, take it easy, daddy, just take your time with that old man. While they're rolling, Now squeeze me and tease me, do the thing one more time. Now I'm be looking at the clock. The clock struck ten, she said, my God, am I the man?" what up the level says, Dunk on to daddy, I'm crossing into heaven now, rock. me, Oh, rock me. Rock me, pretty baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck 12, she said, that's enough, baby, you done damn swell. answer somebody else You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today van de cd As Time Goes By. het nummer was Love Me or Leave Me. En we zaten allebei nog steeds door te wippen. Zo heerlijk als deze man Brian Ferry dit soort nummers kan brengen. Net draaide ik net een verkeerde van de bosses, Joe Turner en Count Basie. Dus dat ga ik even goed maken. Voor in elk geval Brian Ferry hoorde u Blues Around the Clock. Maar nu gaan we het juiste nummer draaien. Het personeel nog even wat eh, op deze eh, echte uh, te horen is. Is Joe Turner, die zingt. Count Basie op de orgel, Harry Edison op trompet, J.J. Johnson op de trombone, Eddie Lockwell Davis op de tenorsax, Zoet Sims ook op tenorsax, Irvin Ashby, gitaar Ray Brown bass en Louis Belson op de drum. En ik zei het eh, al eerder, deze opname stamt uit Los Angeles, 11 december 1973. En nu, nighttime is the right time. Well, you know the night time Sure is the right time Just to be With the one you love So come on, baby I want you to run, child But we Nightingale, sing us a song. Ja, luisteraars, en met Nora Jones gaan wij het eerste uur afsluiten. Maar na het zijn we graag weer bij terug om eh, deze kerstdag allerlei prachtige jazznummers te laten horen. Gespeeld door jazz, maar wel met stipels kerstmis of care